Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Mexicaanse president Peña Nieto heeft gezegd dat hij een open en constructief gesprek heeft gehad met de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Beiden spraken lovende woorden over elkaars land, maar Trump herhaalde wel zijn plan voor een muur die hij aan de grens wil bouwen als hij president wordt. Hij zei dat elk land het recht heeft om dat te doen om illegale migranten, drugs en wapens tegen te houden. De Mexicaanse president zei dat beide landen in de grens moeten investeren om hun land veiliger te maken. In het Afrikaanse Gabon zijn rellen uitgebroken na de bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Volgens getuigen hebben betogers het parlementsgebouw in de hoofdstad Libreville in brand gestoken. Ze zijn het niet eens met de herverkiezing van president Ali Bongo. De officiële uitslag werd vandaag bekendgemaakt. Bongo kreeg bijna 50% van de stemmen... tegen ruim 48% voor zijn tegenstander Jean Ping. De betogers zeggen dat er met de uitslag is geknoeid. Boven de Amerikaanse staat Alaska zijn twee vliegtuigjes in de lucht tegen elkaar gebotst. Daarna zijn de toestellen neergestort. In totaal vijf inzittenden kwamen allemaal om het leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vier railschoppers van de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht hebben zich gemeld bij de politie. De mannen deden dat nadat de politie vanmiddag foto's online had gezet van 14 verdachten die zich tijdens de bekerfinale in april misdroegen. Tijdens de wedstrijd waren er meerdere opstootjes tussen fans van Feyenoord en Utrecht. Drie agenten raakten daarbij gebond en 59 supporters werden opgepakt. De foto's van de vier verdachten die zich nu hebben gemeld zijn offline gehaald. De andere tien worden nog gezocht. Het weer, het is eerst vrij helder en droog. In de loop van de nacht trekken er wat wolkenvelden over het land... en kan er plaatselijk een bui vallen. Morgenochtend vooral in het oosten bewolkt en lokaal een bui. In de loop van de dag breekt de zon vaker door en blijft het droog... bij 21 tot 24 graden. Dit was het...